Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het wapenembargo tegen Iran wordt in oktober niet verlengd. Een voorstel van Amerika werd in de VN-veiligheidsraad weggestemd. Het afschaffen van het wapenembargo is onderdeel van het Iran-akkoord. Maar president Trump is uit dat akkoord gestapt... en wil de sancties tegen Iran juist weer verzwaren. De veerboot van Stena Line uit Hoek van Holland is erin geslaagd... om voor de ingang van de Britse quarantainemaatregel in Engeland aan te komen. Door eerder te vertrekken en sneller te varen... was de Hollandica al om drie uur in Harwich, een uur voor de deadline. Reizigers uit Frankrijk en Nederland moeten vanaf vandaag twee weken... in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. Oud-president Obama roept de Amerikanen die per post willen stemmen voor de presidentsverkiezing op om dat vooral snel te doen. President Trump ziet niets in stemmen per post en wil de postbedrijven geen extra geld geven voor het verwerken van de vele stembiljetten. Waarschijnlijk stemmen veel meer mensen dan anders per post vanwege corona. Gisteravond en vannacht was het opnieuw onrustig in de Schilderswijk. Er brandde een gebouw uit en 27 mensen werden gearresteerd. De meeste omdat ze het noodbevel hadden genegeerd. Ook in Kanaleiland in Utrecht richten groepen jongeren vernielingen aan. Bij de landelijke inzamelactie voor de slachtoffers van de ontploffing in Beirut... heeft ruim 11 miljoen euro opgeleverd. Gisteren was er een speciale actiedag waarop BN'ers meehielpen om zoveel mogelijk geld op te halen. En waarschijnlijk loopt het bedrag nog verder op. In Finsterwolde in Groningen heeft vannacht een ernstig ongeval plaatsgevonden. En daarbij zijn meerdere personen zwaar gewond geraakt, meldt de politie. Aanvankelijk zei de politie dat er een aanrijding was geweest tussen twee voertuigen... waarbij één auto in brand was gevlogen en de andere in de sloot was beland. Later bleek het maar om één auto te gaan. Het weer. Kans op nevel of mist bij 18 graden. Later vandaag zon en in de loop van de dag weer buien. Het wordt 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. De vakantie staat voor de deur. En gelukkig, we mogen weer. vakantie, vakantie lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over. En autopech? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten.